Op woensdag 28 oktober is er een gratis ondernemerscongres bij Woon- en Leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, onderdeel van de Hoop GGZ. Vanaf 3 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding over het terrein van Horeb. Daarna kunt u luisteren naar onder andere burgemeester De Graaf van Apeldoorn, Willem den Hertog, voormalig eigenaar van Den Hertog IJs en Arie de Rover, communicatietrainer. Na deze sprekers kunt u meegenieten van een barbecue. Voor meer informatie en om uzelf aan te melden kunt u gaan naar vriendenvandehoop.nl. En tot zover dit eh, interview van... Eh, van Wim Post op Horeb. Eh, nou, uiteraard kunt u ook eh, de plek Horeb bezoeken. Nogmaals op het eh, ondernemerscongres van 28 oktober. en voor meer informatie verwijs ik u daarvoor nogmaals graag door naar onze website www.dehoop.org. We zijn ook alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Ehm, ja, daarin wil ik u nogmaals doorverwijzen voor meer informatie over dit programma, over het uh, hulpaanbod van de hoop of onze agenda dan kunt u eh, kijken op onze website www.dehoop.org. U kunt u ons ook telefonisch bereiken als u een uh, hulpaanvraag heeft. Een, eh, u wilt meer weten over de hoop. Het, ja, u wilt graag de hoop uitnodigen op uw vereniging, op uw school. Dan kunt u ook bellen met onze informatie. en planningcentrum. En dat kunt u bellen tijdens kantooruren op 078 6111222. 222. 078 6111 222 wil u bedanken voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot volgende week. Ik ben bij de hoek om, eh, af te kicken van mijn verslaving. Daar natuurlijk in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Ik heb een verslavingsvrij leven. Steun het werk van De Hoop. Maak uw gift over op Giro 38 38 38 of kijk op dehoop.org.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 Dat heeft Jelle Hendricks van het steunfonds Probleemhypotheken van de bewindvoerder te horen gekregen. Volgens Hendricks is minister Bos van Financiën niet bereid geld te steken in de bank en is daarmee de kans op een doorstart verkeken. Vandaag is op het hoofdkantoor in Bochum de hele dag gesproken over pogingen om de bank te redden. Aanvankelijk werd met een Amerikaanse investeerder gesproken over een overname, maar dat liep op niets uit. Daarna bleef een plan over om achtergestelde deposito's van DSB-klanten om te zetten in aandelen. Om het eigen vermogen te versterken zou minister Bos dan 100 miljoen euro aan staatssteun moeten verlenen. Die gesprekken zijn volgens Jelle Hendricks dus stuk gelopen. Ook de Nederlandse bank wil er niet aan meewerken. Morgenochtend komt de rechtbank weer bijeen om te bepalen of DSB failliet wordt verklaard. Vorige week gebeurde dat ook al een aantal malen, maar verleende de rechter steeds uitstel. Nederland en Groot-Brittannië hebben met IJsland een akkoord bereikt over een terugbetalingsregeling in de Icesave-affaire. Het gaat om een bedrag van in totaal 3,5 miljard euro. Morgen wordt het akkoord ondertekend. De Nederlandse staat heeft ruim een miljard euro voorgeschoten aan spaarders die door het faillissement van Icesave hun geld kwijtraakten. IJsland betaalt alles terug zodra het een economische groei heeft van 2%. Het heeft daar dan onbeperkte tijd voor. Een man en vrouw uit Schijndel in Brabant zijn opgepakt omdat ze de afgelopen nacht in België een fietser zouden hebben doodgereden. De man was in Schijndel aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat en agenten zagen toen dat zijn auto zwaar beschadigd was. De man dacht dat hij in België een hert had aangereden, maar dat bleek dus een fietsende vrouw geweest te zijn.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 Just who do you think you are? ritme van Zandvoort.